Zalm begon in 2008 bij de genationaliseerde bank. De Nederlandse staat moet nog een belang van 77% in ABN op de beurs verkopen. In de Duitse deelstaat Beier heeft een jongen van 17 in een regionale trein passagiers aangevallen met een bel en een mes. Hij is door de politie doodgeschoten. Volgens de Beierse minister van Binnenlandse Zaken was het een Afghaanse vluchteling. Hij verbleef sinds een paar weken in een pleeggezin. Drie mensen raakten bij de steekpartij zwaar gewond en er is één licht gewonden. In het noordoosten van Nigeria zijn bijna een kwart miljoen kinderen zwaar ondervoed. De VN-kinderorganisatie UNICEF waarschuwt dat tienduizenden kinderen zullen overlijden als er niet snel hulp komt. De ondervoede kinderen worden vooral aangetroffen in gebieden die onder controle stonden van de islamitische terreurgroep Boko Haram. Arbeiders in de bouw en in de metaalsector krijgen vaker een arbeidsongeval... waardoor ze tijdelijk niet kunnen werken dan werknemers in andere sectoren. Blijkt uit een enquête van het CBS en TNO. Vorig jaar had zo'n 5% van de werkers in metaal en bouw een ongeluk... waardoor ze één of meer dagen niet konden werken. Het gemiddelde voor alle werknemers is 1,4%. In Nijmegen is voor de honderdste keer de Vierdaagse van start gegaan. Zijn dit jaar 50.000 deelnemers, 4.000 meer dan anders.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 selector. Ta, ta, ta, ta, ta, fine, and when you meet him, you go blind. Listen to your heart, don't fear the reaction. Keep on walking, don't look back, and finally you'll find that track. Slowly you will move into the right direction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 hoofdletter Z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 Não foschi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 non foschi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 And I'm smiling at these dreams again. Yeah, I'm feeling.